uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk Charloos is gisteravond laat een explosie geweest bij een winkelpand. Het is dezelfde winkel waar vrijdagavond ook een explosie afging. Gisteren ontstond er brand bij het gebouw. Die kon volgens de politie snel geblust worden. Niemand is gewond geraakt. Bij de explosie vrijdag sneuvelde de ruiten van de zaak. In en rond Rotterdam zijn dit jaar al zeker 100 explosies geweest. Er zijn 90 mensen aangehouden. Vaak houden de zaken verband met drugshandel. Bij een verkeersongeluk in Twente is gisteravond een automobilist om het leven gekomen. Op de provinciale weg tussen Goor en de snelweg A1 botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurder van een van die auto's kwam om het leven. Drie inzittenden raakten bekneld. Het is onduidelijk hoe ernstig zij gewond zijn. De N347 is in beide richtingen afgesloten geweest voor het verkeer. De Eiffeltoren in Parijs is gisteren twee keer ontruimd geweest na een bommelding. Beide keren was het vals alarm. Rond de middag kwam de eerste bommelding binnen. De toren werd ontruimd en de omgeving werd afgezet, maar hulpdiensten vonden niets. S'avonds om half acht werd de toren opnieuw gesloten omdat er een bom zou liggen. Maar ook nu werd er niets gevonden. Rond negen uur was de attractie weer open voor publiek. De Oekraïense president Zelensky heeft meerdere landen bedankt voor de mobiele medische centra die de grenswachten in Oekraïne deze week hebben gekregen. Zelensky prijst in een videoboodschap ook Nederland en noemt de Nederlandse humanitaire hulp betekenisvol. In dezelfde toespraak dankt hij ook de Europese landen die een G7-verklaring hebben onderschreven. Die gaat over het ondersteunen van veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Het weer, opklaringen vannacht en niet kouder dan 15 graden.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 Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I be honest. This is Dr. Dre. The party's going on. <laughs> Thank God it's Friday. R.E. the spectacular. In a party, I go for your neck, so call me Blackula.